4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een frontale botsing maandagavond tussen twee auto's op de N379 in Valtermond in Drenthe... zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde persoon raakte zwaar gewond. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval. Burgemeesters vragen de Tweede Kamer om hulp in de strijd tegen grootschalige drugshandel. Onder andere de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam hebben daarover een brandbrief gestuurd. Ze schrijven dat er honderden miljoenen omgaan in de onderwereld... die steeds meer vervlochten is met de bovenwereld. De burgemeesters willen meer agenten en meer vrijheid om informatie uit te wisselen. Door het crossincident in Leende, waarbij een crossauto opzettelijk het publiek inreed... is maandag een vijfde gewonde gevallen, meldt Omroep Brabant. Een man van 50 uit Kaatsheuvel klom door het raam van de auto zondag... en wist de sleutel uit het contact te pakken. Maar terwijl hij dit deed, sloeg de bestuurder hem meerdere malen met een helm op zijn hoofd. De man zakte thuis in elkaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het autocross-evenement in Leende vielen zondag vier slachtoffers... toen een Limburger van 21 op het publiek inreed. Hij had ruzie gekregen over het inschrijfgeld. De Italiaanse televisiezender Tele Bombardia heeft een voetbalanalist ontslagen... omdat hij in een uitzending racistische opmerkingen maakte. De analist gaf complimenten aan interspits Lukaku, een Belg met Congolese roots. De analist zei dat Lukaku zo goed is dat je hem alleen kunt afstoppen door hem 10 bananen te geven. De zender heeft excuses aangeboden. Racisme is al decennia lang een groot probleem in het Italiaanse voetbal. En dan het weer. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Wel kan er in het zuiden lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond 10 graden.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 My doctor don't tell me this. Rum is my only medicine. So hey, on the hey, road we drinking it all day. Plenty on the My doctor okay. We drinking, we drinking. time. Drink plenty, you'll be quite fine. man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, are so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this because.